Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De baas van inlichtingendienst AIVD is langs geweest bij FVD-leider Thierry Baudet... om hem te waarschuwen voor Russische spionnen. Volgens de Volkskrant maakte de dienst zich zorgen om een jonge vrouw binnen de partij... die ook nauwe contacten zou hebben met de ambassade van Rusland. Baudet zegt dat er inderdaad een gesprek is geweest... maar zegt dat hij daarin niet is gewaarschuwd. Hij vond het in elk geval niet nodig om actie te ondernemen. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen twee mannen... die worden verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het Openbaar Ministerie wil dat ze allebei levenslang krijgen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Zowel het eh, Openbaar Ministerie als de twee verdachten gingen in beroep. Het Openbaar Ministerie eiste levenslang destijds bij de rechtbank kreeg dat dus niet en probeert het opnieuw. En de twee verdachten die hebben zowel bij de rechtbank als voor dit hof ontkend dat zij de moordenaars zijn. Dus eh, ook zij gingen in beroep. Dirk Wiersum werd in 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de Marengo een dik verlies voor de NS vorig jaar van ruim 300 miljoen euro. Het bedrijf noemt 2022 een zwaar en vervelend jaar met als dieptepunt september. In die maand reden er veel minder treinen door een personeelstekort. Het zal je niet verbazen, treinen waren ook vaker te laat. Vooral als je in de hoge snelheidslijn zat kon je rekenen op vertraging. En steeds meer dierenparken nemen maatregelen om te voorkomen dat bezoekers van alles over het hek gooien. Vooral eten, zoals brood of een overgebleven prakje met avocado. Maar daar blijft het niet bij, zegt deze verzorgster. Verpakkingen van soep. Ik heb schuurspontjes van de week gevonden, schilmesjes, lepeltjes. En dan heb je nog altijd mensen die zeggen, dat heb ik niet gelezen, dat heb ik niet gezien. En dan zeg je er wel van en dan krijg je een grote mond terug. Avocado is voor heel veel zoogdieren en ook vogels gewoon ronduit giftig. Eh, daarnaast zijn er andere, andere ingrediënten waar ze echt ziek van kunnen worden of soms zelfs gewoon dood aan kunnen gaan. Dus ja, doe dat maar liever niet. Bij een dierenpark in Helmond maken bezoekers het helemaal bond. Volgens Hart van Nederland gooien mensen daar zelfs frikandellen of een complete nasi-schotel over het hek. Het weer nog grijs en kans op regen of motregen. Vanmiddag dan zijn er ook buien. Daarna kan de zon nog even doorbreken. Vooral in het noorden en langs de kust. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Rond Amsterdam is het momenteel wat drukker op de weg. Dat komt voornamelijk door bezoekers aan de huishoudbeurs. Op de A2 vanuit Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 8 kilometer met daar 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam voor Knopend Koenplein 8 kilometer vanaf Assendelft.